Uur. Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De Grand Prix in Zandvoort zit erop. Max Verstappen is als tweede geëindigd achter Lando Norris. Zag ook commentator Louis Dekker. Het is niet die staande ovatie, die explosie van blijdschap die we drie jaar op rij gezien hebben. Daar komt Max Verstappen. Hij moet door de rookwolken heen. Hij heeft meer dan 20 seconden moeten toegeven op Lando Norris. Terwijl hij bene pakweg het eerste kwartier van de race eh, nog de leiding had in de race. Lando Norris pakt de tweede zege uit zijn carrière. Armin van Buren zwaaide met de finishvlag. Na een Russische luchtaanval in Oost-Oekraïne wordt een Britse journalist vermist. Twee van zijn collega's raakten gewond. De journalisten werken voor persbureau Reuters. Hun hotel werd geraakt bij de aanval. In het hotel sliepen veel journalisten. Mogelijk ligt de vermiste journalist onder het puin. In een studentenflat in Den Haag is brand uitgebroken. Dat gebeurde op de achtste verdieping van het complex. Vier mensen raakten gewond doordat ze rook inademden. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brand is inmiddels geblust. En in de eredivisie heeft Feyenoord op bezoek bij Sparta niet kunnen winnen. Sparta kwam in de eerste helft op voorsprong, maar Quinten Timber zorgde na rust voor de gelijkmaker. Commentator Mark Kloostra. Verder dan 1-1 kwam Feyenoord niet. Ook al door de rode kaart een minuut na die gelijkmaker voor Zerouki. Twee keer geel. En opnieuw verliest Feyenoord punten hier in Rotterdam bij Sparta. En opnieuw staat Feyenoord vier punten achter PSV. Net als vorig seizoen, toen kwam het niet goed. Het is nog een hele, hele lange weg. Eerder op de middag speelden FC Groningen en AZ zonder te scoren gelijk. Heracles Willem II eindigde ook in een gelijkspel. 1-1 werd het daar. Het weer dan droog en af en toe zonnig.